12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Door het dataschandaal rond Cambridge Analytica zijn mogelijk 90.000 Nederlanders getroffen. Dat zegt Facebook tegen de NOS. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers voor onder meer politieke advertenties. Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen, zegt Facebook. Eerder werd gesproken over 50 miljoen mensen. Facebook heeft geen precieze aantallen. Dat komt doordat Cambridge Analytica gebruik maakte van een app... die niet alleen van de gebruiker zelf data verzamelde, maar ook van diens vrienden. Maandag kunnen Facebook-gebruikers online controleren... of hun informatie mogelijk is buitgemaakt. De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over de aangiftes tegen Alexander Pechtold... om zijn appartement in Scheveningen. Dat kreeg hij van een Canadese ex-diplomaat. Daarmee zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen... Er zijn ruim 200 aangiftes binnengekomen. Het OM is niet bevoegd om zo'n zaak te beoordelen als het om een politicus gaat. Ruim 500 mannen die nog geen DNA hebben afgestaan in de zaak Nicky Verstappen... zijn door de politie gevraagd om dat alsnog te doen. Volgens het OM staat het overgrote deel van hen toch wangslijm af, meldt 1 Limburg. De elfjarige Nicky Verstappen verdween in 1998 op de Brunsumer Heide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden... De zaak is nooit opgelost, al zijn er wel DNA-sporen gevonden. Voetbal. FC Barcelona en Liverpool hebben een grote stap gezet richting de halve finale van de Champions League. Barcelona won thuis met 4-1 van AS Roma. En Liverpool won het Engelse onderrondje tegen Manchester City met 3-0. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis en Jorginho Wijnaldum viel in. De terugwedstrijden in de kwartfinale zijn over een week. Het weer, geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bewolkt, vannacht valt verspreid weer wat regen. De minima liggen rond 7 graden, morgen af en toe zon, een stevige wind en een graad of 9.